Vanmorgen werd bekend dat een vrouw uit Maastricht twee van haar kinderen heeft ontvoerd naar Syrië. Er zouden inmiddels zes mensen uit Maastricht zijn afgereisd naar het kalifaat van IS. Burgemeester Hoes hoopt dat snel duidelijk is of er een islamitische cel actief is in Maastricht. Als Griekenland zijn grenzen opent om vluchtelingen door te laten reizen naar de rest van Europa, wordt het land uitgesloten van het Schengen-akkoord. Dat zei premier Rutte op Kamervragen. De Griekse minister van Defensie dreigde onlangs de grenzen open te zetten als de EU zijn land niet genoeg helpt. Onder de vluchtelingen zijn volgens hem mogelijk ook IS-strijders. Rutte noemt dat een idioot dreigement. Mocht het toch worden uitgevoerd, dan wordt Griekenland volgens hem heel snel uit Schengen gezet. In Groot-Brittannië is een onderzoek begonnen naar het verdoezelen van kindermisbruik binnen de politie van Londen. Een onderzoekscommissie neemt zeker 14 dossiers onder de loep. De zaken die bij de Londense politie speelden tussen 1970 en 2000 en hebben allemaal te maken met seksueel misbruik van kinderen. Bij alle dossiers zou er onder meer sprake zijn van het achterhouden van bewijs en het vertragen van het onderzoek. Een man van 23 is veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op zijn ex-vriendin, een Zweedse studente. Het Openbaar Ministerie had 20 jaar geëist. De man wachtte de vrouw anderhalf jaar geleden op bij haar huis in Den Bosch en viel haar aan met een mes. De verdachte heeft altijd ontkend, maar hij werd herkend door getuigen uit de buurt. Het weer, periode met zon, het is 11 tot 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 10 tot 17 graden. Woensdag wordt het aan de kust iets koeler door de wind. In het oosten en zuidoosten wordt het opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat één file en dat is op de A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht...